Vijf uur. Mariette Krol met het NOS-journaal. Door de lage waterstand in de rivieren kan de aanvoer van grondstoffen voor de bouw in gevaar komen. De leveranciers van de grondstoffen waarschuwen dat de bouwindustrie daar rekening mee moet houden. Het water in onder meer de Rijn staat nog lager dan in augustus. Schepen kunnen daardoor nog maar ongeveer de helft van hun laadruim vullen, anders lopen ze vast. Om vastlopen te voorkomen nemen ook veerponten in Culemborg en Brummen geen zware voertuigen meer mee. Waarschijnlijk daalt het waterpeil nog verder, want er wordt geen regen verwacht. Delen van het Saoedisch consulaat in Istanbul zijn volgens de Turkse president Erdogan overgeschilderd. De Turkse politie heeft onderzoek gedaan in het gebouw... nadat de Saoedische autoriteiten daar toestemming voor hadden gegeven. Het lijkt erop dat de kritische journalist Khashoggi, die wordt vermist in het consulaat om het leven is gekomen. Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor de berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Veel van de 5500 vliegtuigen die toen verloren gingen in Nederland liggen nog in de bodem. Zo'n 400 vliegtuigwrakken ook nog met resten van bemanningsleden. Nabestaanden en de Tweede Kamer hadden aangedrongen op het opgraven van de wrakken. De volgende wereldklimaattop wordt in 2020 gehouden in Nederland. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt... bij de presentatie van een nieuwe internationale klimaatcommissie. Die komt in Rotterdam en Groningen... en moet een actieplan opstellen tegen droogte, overstromingen... en andere gevolgen van klimaatverandering. En de Nederlandse volleybalsters hebben hun laatste duel... in de finale ronde van het WK verloren. China was met 3-1 te sterk. Oranje stond al in de halve finale... en moet daar nu opnemen tegen Servië, de regerend Europees kampioen. Het weer nog vrij zonnig bij 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Vanaf morgen meer bewolking. En de temperatuur daalt geleidelijk naar 15 graden op vrijdag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland staan nu 18 files. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Deze wegen heb je nu een kwartier vertraging. De A5 van Hoofddorp naar eh, Amsterdam tussen Knop het Raasdorp en aansluiting met de A10 bij Westpoort 4 kilometer. De A9 van eh, Amstelveen naar Den Helder tussen Akersloot en Heilo bij Alkmaar dus staat 7 kilometer. En bij Amsterdam op eh, de A10 West richting de A10 Zuid tussen Geuzenveld en Watergraasmeer 11 kilometer door een kapotte auto.